van Kesteren met het NOS-journaal. Israël voert naar verluid gesprekken met Zuid-Soedan om daar Palestijnen te vestigen. Dat meldt persbureau EP op basis van zes anonieme bronnen. Het is niet bekend hoe ver die onderhandelingen zijn. Zowel het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken als de regering van Zuid-Soedan wilden niet reageren, zegt EP. Zuid-Soedan is een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Het staat op de rand van een nieuwe burgeroorlog... Premier Netanyahu van Israël zou eerder al hebben gesprekken gevoerd met Soudaan en Somalië over het verplaatsen van Palestijnen. Het verjagen van Palestijnen uit Gaza zou neerkomen op etnische zuivering. 26 leden van Mexicaanse drugskartels zijn uitgezet naar de Verenigde Staten. Het gaat om hoge leden en leiders van onder meer het Los Quinis artel Amerika voerde de afgelopen maanden al de druk op op Mexico om drugsbendes harder aan te pakken. Afgelopen week heeft president Trump volgens de New York Times... de Amerikaanse veiligheidsdiensten ook opdracht gegeven... om jacht te maken op drugskartels in Latijns-Amerika. Trump wil op die manier de grote instroom van het druk fentanyl tegengaan. De 26 kartelleden die nu zijn uitgeleverd... zullen in de VS worden berecht. In Frankrijk zijn twee mensen overleden door een kaas die besmet is met de listeria-bacterie. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. In totaal werden zeker 21 mensen ziek na het eten van de besmette kaas. In Frankrijk zijn meer dan 40 leveringen van kaas daarom teruggeroepen. Voor de meeste mensen is een infectie met listeria ongevaarlijk... maar het kan ernstig zijn voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een lage weerstand. Aardappelproducent Celavita is failliet. Het bedrijf zat al langer in de financiële problemen. Celavita was leverancier van aardappelproducten voor supermarkten, hotels, restaurants en instellingen in Europa... Het is niet bekend of er plannen zijn voor een mogelijke doorstart. Bij Celavita werkten ruim 200 mensen. Het weer, het is droog en 14 tot 20 graden vannacht. Komende dag is er weer vol zon en het wordt soms tropisch warm bij 28 tot 35 graden. In de loop van de middag en avond volgt vanuit het zuidwesten meer bewolking en is er ook kans op een bui.